uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse overheid moet per direct de noodopvang voor asielzoekers verbeteren. De rechtbank vond dat al, maar de overheid wilde meer tijd. Maar die krijgen ze dus niet. Verslaggever Ellen Kamphorst over de uitspraak. Het besluit betekent dat kwetsbaren zoals hoogzwangeren, gezinnen met baby's... Eh, zieke mensen per direct uit de crisisnoodopvang moeten. Dus dat zijn bijvoorbeeld die hallen, die sporthallen op veldbedjes waar mensen nu slapen. En het is nog niet helemaal definitief, want de overheid heeft nog een hoger beroep lopen. Bij de grootschalige drugsactie op meerdere plekken in Brabant zijn tot nu toe negen mensen opgepakt. Er is ook drugs, vuurwapens, munitie en grote hoeveelheden contant geld gevonden. De politie denkt dat ze nog meer mensen gaan oppakken. Er rijden tot en met donderdag geen treinen van en naar Zeeland. Het komt door een aanrijding vanochtend op een spoorwegovergang in Bergen-op-Zoom. Een bus kwam daar stil te staan en de aanstormende intercity reed er dwars doorheen. Ik hoop dat die chauffeur er al uit is. geluk bij een ongeluk. Er raakte niemand gewond. Op beelden is te zien dat de buschauffeur eerder al was uitgestapt... en zwaaiend de machinist probeert te waarschuwen, waarna die wegduikt. Waarschijnlijk kwam de bus stil te staan door een technisch probleem. De Roze Kameraden, de LHBTI-supportersgroep van Feyenoord... willen met aanvoerder Kukcu in gesprek. Bijna alle aanvoerders in de eredivisie droegen afgelopen weekend een regenboogband... om de LHBTI-gemeenschap te steunen. Maar Kukcu deed dat niet vanwege zijn geloof. Hij liet wel weten dat hij respect heeft voor iedereen... De roze kameraden vinden het jammer. We worden best wel regelmatig eh, bedreigd of we krijgen veel vervelende reacties. En als dan ook de aanvoerder van je favoriete club zo'n band niet wil dragen, dan voelt dat toch eh, ja, vervelend. Omdat het voelt alsof, alsof we dan niet gesteund worden als, uh, als LHBTI plus personen. Nu kan ik me voorstellen dat Kutju dat sowieso niet zo bedoeld heeft, maar het komt wel op die manier over. En ook de aanvoerder van Excelsior droeg gisteren geen regenboogband. Hij had een band met de, met de tekst respect om. Het weer. Op de meeste plaatsen is het gestopt met regenen. Maar niet in Limburg. Daar kan het tot morgen vroeg blijven regenen. Morgen is er meer zon en wordt het 18 of 16 graden.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 bring him home Crank My Tractor. Oftewel, hm, ik vind dat er wel een hele lekkere vent. Dit is de National Radio Show. Ja, we zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. De playlist zit weer bommetje vol met heel veel diverse muziek. En zeker bluegrass, want ja, het was weer recent zover hè. De IBMA Awards zijn we uitgereikt. En deze meneer eh, ontving er twee. Hij won er eentje in de categorie Entertainer of the Year. En deze single kreeg ook een award. Ik heb het over Billy Strings en dit is Red Daisy. Daisy. digitale brievenbus zit deze week weer vol met allemaal leuke muziek. En de eerste inzending is er eentje van een gelegenheid... Nou, gelegenheid zeg ik niet netjes. Van een, ehm, ja, zeg maar een project. Duitsland en Amerika samengevoegd. Uit Duitsland de Cumberland River Project met als eh, zanger Matt Dame. En die komt uit Amerika. Dit is hun nieuwste single en die heet She Drives Her Own Truck. Cumberland River Project featuring Matt Dame. Hun nieuwste single She Drives Her Own Truck. dat was de eerste inzending in de digitale brievenbus. En verderop in de playlist gaan we ook nog een beetje de halve wereld over. En volkmuziek is natuurlijk ook een onderdeel van de show. En daar gaan we nu naartoe. Dit zijn de Lovell Sisters en Blowing Away. shownieuws van week 41. Een aantal artiesten komt binnenkort naar Nederland voor een concert. Zo kun je op 24 oktober Kiefer Sutherland zien en horen in Tivoli Vredeburg. Op 18 november staat Brad Jong in de Melkweg. En ook daar te zien, maar dan op 25 januari, is Kane Brown. Meer over aankomende shows weten? Kijk dan op soundofnashville.nl het kan niet op voor Ashley McBride. Onlangs bracht ze het album Ashley McBrides Present Lindeville uit. En nu was je ook nog eens door Card Brooks uitgenodigd om lid te worden van ja, de Grand Old Opry. Steve Earle moet het vanaf nu doen zonder het echtpaar Chris en Eleanor Masterson. Beiden maakten jaren deel uit van The Dukes. En dat was de band, is de band van Steve Earle. Maar hebben besloten om als duo verder te gaan. IBMA-winner Billy Strings heeft aangekondigd een plaat met zijn vader te gaan maken, Terry Barber. Het album gaat heten Me and Dad. Op het album vind je naast bluegrass ook country klassiekers en het komt uit op 18 november. En dat was alweer het National Show nieuws voor week 41. Tot volgende week. Dag. Duet. Hein. Alhoewel, het zijn meer dan twee die je hoort zingen. De Forrester Sisters en de Bellamy Brothers uit 1986. En Too Much Is Not Enough. We gaan naar onze maandartiest toe. Want we hebben een kerstversie deze keer. Hij is geboren in Palestine, Texas. En blies op 11 oktober 79 kaartjes, kaarsjes uit. Zijn naam is Gene Watson. Hij begon zijn carrière in de jaren 60. En nam voor een klein label toen een aantal nummers op. Wat niet zo'n succes in 1969 nam hij dit nummer op, dat oorspronkelijk uit 1956 komt. En de nummer is van Jimmy Heap en Perk Williams. Maar een klein bescheiden hitje voor Gene Watson. This song is just for you. Dit is de Nashville Maandartiest. Of all the songs the world is singing. just for you. for you en this song is just for you. En ben je nu een grote fan van de muziek van Gene en heb je een uh, speciaal nummer wat je graag in de show zou willen horen? Laat het ons weten. Hè? Info is ons e-mailadres. En dat mag je natuurlijk ook gebruiken als je natuurlijk een verzoekje aan wilt vragen. Gewoon even gedag wil zeggen. Of misschien zelfs wel een suggestie hebt voor het Spotlight album of de National Spiegelplaat. En nu gaan we naar de digitale brievenbus en de voorblijven in Nederland. Want dit is de nieuwste single van Sandra van Rijs en die heet Don't Tell Me What To Do. Hallo, ik ben Sandra van Rijs. Voor mijn allernieuwste single moet je zijn bij Nashville Radio. Well, you better don't tell me. Tell me what to do. I already made my mind up. That's what you should do. But you think that I'm as crazy. You are talking to. single van Sandra van Rijs en Don't Tell Me What To Do. Deze show heeft toch wel een klein beetje een bluegrass tintje... omdat er een aantal artiesten voorbij komen... die een IBM Award hebben gewonnen onlangs bij deze grote show. Dit is wel een hele aparte versie van Rose Garden. Dit is Lynn Anderson.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 to sleep at night without her on your mind And in a second it appears Followed by familiar tears Like a long lost friend Every now and then And every now and then That old feeling comes around Every now and then I see your face in another cloud And every now and then Some old something takes me right back again every now and then. swing. And every now and then, that old feeling comes around. Every now and then, I see your face in another cloud. And every now and then, some old something takes me right back again. Every now and then still love you Every now and then Wat heeft deze man toch een mooie stem. Patrick Koers was dat. En every now and then. Op 4 oktober jongsleden namen we afscheid van een country-legende. Helaas is er niet meer Loretta Lynn, maar haar muziek blijft natuurlijk voortleven. Ze heeft één signature song, zoals ze dat een mooi nummer. En het was een nummer 1 hit natuurlijk. één van de vele nummer 1 hits van haar. Het beschrijft haar leven in het ruige Kentucky tijdens de Grote Depressie 1970. Dit is de Coal Miners Daughter. your holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man the money was Loretta Lynn met de Coal Miners Daughter. Mooie traditionele country muziek. En van country muziek naar Americana uit Kroatië nog wel. Dit is Kensington Lima en Stay Bright. Spotlight album voor je klaarstaan. Althans, vier nummers van het album. Het is dit jaar uitgekomen. Het heet Mr. Sun en is het tiende album van Little Big Town. Sinds zij doorbraken met het nummer Boondocks in 2005... zijn ze niet meer weg te denken uit de New Country scene. Dit is een album met ballads en uptempo nummers. Kortom, een heel divers album. Ik heb vier nummers voor je uitgekozen en dit zijn de eerste twee. Eerst Battle Love en daarna Hell Yeah. Dit is het Nashville Spotlight album. I think I died bullet I think I dodged a real bad time Somewhere in between the Hager and the ring I very nearly lost my mind Tried to quit him but I couldn't Two-stepping across that line Something in the way he kissed me that day Said he wasn't coming home that night So my heart beat the dust So what? It is what it is and it luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. Dit is het Nashville Spotlight Album. Hell no, I don't talk about you no more. What would I do that for? Ain't no need messing with my good time. Hell no. sit around by myself Feeling better than I've ever felt At least I know that's what it looks like Hell yeah been through hell, yeah. You moved on and I'm still here in hell, yeah. Hell no, I can't get you off my mind. And out of all the things I've tried, tonight, it's gonna be hard. van ons Spotlight album Mr. Sun van Little Big Town. En in de tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. En jouw suggestie mag je natuurlijk sturen naar info.nashforradio.nl Gaan we verder met Brad Paisley. This is country music. you're not supposed to say the word cancer in a song telling folks that Jesus is the answer can rub them wrong. It ain't hip to sing about tractors, trucks, little towns, or mama. Yeah, that might be true. But this is country music helemaal geen afkondiging meer, maar ik doe het toch. 1963 gingen we naartoe met de Everly Brothers en I'm So Lonesome I Could Cry. Ik heb nog voor je klaarstaan Gene Watson en Love in the Hot Afternoon, onze maandartiest.